Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf juli mogen er weer festivals en concerten op de kalender worden gezet. Het kabinet is blij met de uitkomsten van de testevenementen en concerten tot nu toe. Daarom mogen de evenementenplanners weer aan de slag. Daarmee is het trouwens niet gezegd dat de concerten, festivals en sportwedstrijden ook echt doorgaan. Dat is nu nog niet te zeggen, maar het kabinet verwacht dat in juli iedereen die dat wil gevaccineerd is. Als een evenement toch niet doorgaat, krijgt de organisator 80% van de gemaakte kosten vergoed. Volgende maand kunnen alle studenten misschien weer naar school. Minister van Engelshoven van Onderwijs vindt dat het thuiszitten voor studenten lang genoeg heeft geduurd. De rek is er daar eh, echt uit. We moeten echt iets doen om ervoor te zorgen dat eh, studenten weer eh, elkaar kunnen ontmoeten. Weer het gesprek met elkaar kunnen hebben. En dan is één dag in de week weer naar de universiteit of de hogeschool kunnen een hele belangrijke stap. MBO-studenten mogen dat al. De minister hoopt dat de HBO's en universiteiten volgende maand weer open kunnen. Veel inwoners van Parijs proberen op het nippertje de stad uit te komen. Vanavond gaat daar een lockdown in. Parijzenaren vertrekken massaal naar familie of naar een tweede huis ergens anders in Frankrijk. Het is moeilijk om nog een treinkaartje te krijgen en de prijzen zijn omhoog geschoten. Social media in Afghanistan stromen vol met zingende meisjes. Ze voeren actie tegen hun regering. Het islamitische land zou meisjes ouder dan 12 willen verbieden om te zingen. Nila is 13 en maakt zich zorgen. When we sing, we talk. And if we don't have the sound to sing, to talk, then we're completely eliminated from the society. Nu er veel protest is, lijkt de regering terug te krabbelen. Toch zijn de Afghaanse meisjes er nog niet gerust op en gaan ze door met hun zingactie. Het weer nog, zonnig is het. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is ongeveer 8 graden, maar door de wind kan het wat kouder voelen. Vanavond is het helder, droog en vannacht kan het een beetje vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. De N231 Alfa aan de Rijn Amstelveen is dicht door technische problemen aan de Bosrandbrug in beide richtingen. En tot zover de verkeersinformatie. In groep 4 had ik alleen maar 9 en 10 En in groep 6 opeens had ik echt hele slechte cijfers. Want mijn ouders gingen die tijd ook scheiden. Het voelde echt alsof ik er alleen voor stond.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 <laughs> ah, sorry. Ah, nou... Uh... <laughs> de rest gaat goed. Komt helemaal goed. Het wordt een leuke uitzending vandaag. <laughs> ja, maar er is toch niks zo geks aan? nee, nee, nee, nee. Waarom begin dat we te lachen? Nou ja, ik, Nederland in beweging staat voor mij echt voor bejaardengym. Op zo'n stoeltje is dat toch er maar een stoeltje bij. <laughs> nou, nou, nou, nou. Oké. Eh, ja, ik kan niks meer zeggen. Wat, hebben we, wat gaan we vandaag doen? <laughs> Wat gaan we vandaag doen? We hebben geen uh, zomaar een zandvoorter. Dus eh, we gaan het met z'n tweeën doen. We hebben wat verzoeknummers. Ja. Of een eentje om half twee klokslag. Nou ja, rond. Maar misschien is het wel een idee om ook de luisteraars een beetje tot beweging aan te zetten. Hè? Dus. Ja. <laughs> ja. <laughs> nou, u een leuk verhaal? Eh, heeft u iets goeds gedaan voor Zandvoort? En heeft u eh, zin om in dit programma te komen? Bent u natuurlijk altijd welkom. Ja. U kan mailen naar m.kop.zfmzandvoort.nl Ja, hartstikke goed. En volgende week ook een kwartiertje eh, Zandvoort in beweging, hè? Zandvoort in beweging, ja, ja, ja, ja. Nee, ja. <laughs> ik hoor het al. Goed. <laughs> Ik weet niet wat we gaan doen dan. we een beetje serieuze muziek. Hè? your lips and rolled and curled your tinted hair. are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. your love to town. For God's sakes, turn around. We begonnen met Mecano, een uh, Spaanse band. Met als uh, eh, uh, eh, Higo de la Luna grootste hit geweest ooit. Bent band heeft van 1981 tot 1998 eh, bestaan. En we eindigden met Kenny Rogers. En eh, die is de, in vorig jaar overleden, 20 maart. En waaraan? Ja, dat, dat vertelt het verhaal niet. Dat vind ik altijd heel interessant om te weten. Maar dat willen ze me niet vertellen. Hij, was, eh, met hij woonde met zijn vijfde vrouw, Wanda Miller. Zijn vijfde? Ja, zijn vijfde. nou <laughs> ja. Met wie jij in 1997 eh, trouwde op 20, 1200 hectare landgoed. Zo, Zo. Kijk, dat is nog eens een tuintje. Ja. En eh, ik heb toevallig van de week eh, de film The, Gam uh, Gambler gezien met, met hem erin. Als acteur. Nou, ik wist niet dat hij een acteur was, maar... Ja, nee, het was, was ook niet een echt hele goede acteur, maar... maar dat deed hij dus ook wat okay. erbij. Was je niet gaan zingen? Hm? Er is niet gaan zingen in de film? Nou ja, de, de, de, de, de, de, titelsong en zo was, oh, van zijn hand, zo. Dat wel. Maar voor de rest, nee, het was geen uh, musical okay, of zo. Nee. Goed, gaan we door met Adele. Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch and bringing me out the dark joy, peace, long suffering, goodness, gentleness, self control, faithfulness, patience, kindness, generosity. Generosity. uma kuguquka izinhliziyo wabaseningizimu afrika kuye kwaquka nomhlaba wonke kuye kwajabula umhlaba wonke obanami wake wangisiuze kuyenaunkulunkulu baningi basile abancane nabadala basizile mele nabo bemdumisa abo bebonga kuyebehlulile befakazi abo beqoqana beza kuyekahlulele madoda ngiqinisile ngekahlulele madoda South Africa and South Africa and South Africa and South Africa enjoy. South Africa enjoy. Schläger, Schläger. Ah, South Africa enjake South Africa enjake South Africa enjake South Africa enjake South Africa South Africa, enjake 내가 쓰레기만 내가 쓰레기만 타다 내가 쓰레 아게 쓰레 웅고롱고 아게 쓰레 abancane nabadala nababeza kuye mayayazi yini bonke abantu le ndaba emnandi kangaka madoda hayi yeah. umnandi kumnandi kwela mnandi ja, we begonnen met eh, Adele, met eh, Rolling to the Deep, in the Deep. En eh, ja, Adele, haar, haar, volledige naam is Adele Laurie Blue Atkins. Nooit geweten. En ze is geboren in 1988. Ze is nog heel jong, eigenlijk vond het een heel leuk nummer. Ik weet nog wel dat ik de eerste keer dit nummer hoorde... dat ik echt zoiets had van, nou, dat is wel leuk. En eh, we, eindigden met uh, eh, Ladysmith Black Mambosa. Een Zuid-Afrikaanse groep die u waarschijnlijk kent van eh, Paul Simon. Daar heeft, heeft hij een plaat mee gemaakt. Dus. Oké, gaan we eerst Demis Roussos draaien. We Shall Dance. En dan een zoeknummertje Ja. Van Stefan. Beef met Crazy. 50-50. Daar gaat hij. Dit is een aparte sessie. We spelen de nummers op een andere manier. En we hebben ook gasten meegenomen. Hey, Familie in de huis. Jacques, kom erbij, hé. Jacqueline. Cresce posi let me hear ya. Bobo. Je weet dat we een love chanson gaan zingen, Kom maar door. Misschien kennen jullie deze chanson ook. Maar nu in een doop duet stilo. I never knew what's in it low. Mm mm-hmm. What's in it for me? Said I, I figured out the figure of love and get to a 50-50. in Alexandrië op 15 juni 1946 is geboren. En in Athene op 25 januari 2015 is overleden. Waarom? Alvleesklierkanker. Ah. <laughs> Ja, daar staat het er wel bij. Op 15 juni 2016 hebben zijn twee kinderen, Cyril en Emily... het Demis Roussos Museum in Nijkerk in Nederland geopend. Dat is ook wel een leuk uh, wetenswaardigheidje. Ja, zeker. En we eindigden met beef en... Eh, wij alle twee kenden Beef niet, maar eh, via Stefan zijn we daar dus achter gekomen. Beef is een Nederlandse band, opgericht door Pieter Bot, zanger... en Hans Dijen, drums en Koen Lommerse, basgitaar. En dit was in samenwerking met eh, Jacqueline van uh, eh, Cressip. Oh, oké, vandaar ja. ja, ja. Dus, Goed, verder met Melanie en Beautiful People. beautiful people. You live in the same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people. We share the same back door and and bright. We never met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all of your hands. Yeah. care of me. Maybe I'll take care of you. Beautiful people, you look like friends of mine, and it be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do. <laughs> And I'm a beautiful people too. Melanie Safka. Melanie Safka is echt een eh, jaren zestig eh, artiest. Eh. ik denk Iedereen kent haar als Melanie. Ja, Melanie. Ja. Melanie, ja. En, ze is geboren in, op 3 februari 1947 in de Verenigde Staten. En dan houden de band M. Dat is een pseudoniem voor de New Rave artiest Robin Scott uit Londen. Die heeft met eh, David Bowie nog eh, opgetreden. Dus hij verkeerde ook in de goede kringen om bekend <laughs> te worden. ja, ja, ja, ja, ja. dat zal wel helpen, denk ik. Ja, ja. ja, ja dat, dat, dat zegt Wikipedia in ieder geval dat dat wel geholpen heeft. <laughs> en wij beamen dat. Dus, nou. Ja, tuurlijk. Wij beamen alles wat Wikipedia zegt. Nog eh, nieuws uit de regio? Of? Nog nieuws uit de regio. Nou, dat die pilot eh, met die bodycams eh, voor de handhavers erg goed verloopt. Dat dat best wel ah, vruchten afwerpt. En ik las net een heel leuk artikeltje over, over een babyboom door de lockdown. Ik zal het voorlezen. Ja. Wat de laatste tijd opvalt is dat je in het dorp zoveel kinderwagens ziet... met jonge moeders en oma's erachter zou er een babyboom zijn vanwege de corona en de daarbij behorende lockdown. Die duurt nu al meer dan een jaar. In die periode was het buiten de deur weinig te beleven. Ja, wat doe je anders? Je thuis van maken bijvoorbeeld met Netflix. Maar op een gegeven moment heb je de goede films wel gezien. En dan kan je het zomaar gebeuren dat je met je man of je vrouw in bed eh, belandt. Met de gevolgen van dien. Zoals een babyboom. En daar geloof ik in als ik nu al die kinderwagens op de straatbeeld zie ik vond het wel een leuk stukje. Ja, ja. denk ik, ja, voorbehoedsmiddelen bestaan ook nog natuurlijk. Ja, het is ook niet waar hoor. Een tijdje <laughs> geleden was in het nieuws dat ze juist eh, minder baby's zijn geboren. Dat het vooruitzichten zijn een beetje negatief natuurlijk. Ah, oké. Ook voor je financiën en zo, eh, werkloosheid, de toekomst. Dus er worden minder baby's geboren. Nou, ik vraag ook wat het voor iedereen op zijn huwelijk doet. Volgens mij is eh, heel veel huwelijken gaan ja, als je dan op elkaars lip zit. zitten de hele dag ja. op elkaars nek. Die kinderen zitten er nog eens bovenop. Constant. Ja. Dus ik vraag me af of dat allemaal wel zo... Eh, maar goed, eh, eh, Kees Rutgers was dus opgevallen. Dat er wel meer kinderen, meer nou baby's... nou, wat mij opviel, dat hij het alleen maar over mannen... nee, over oma's en moeders heeft. Ik zie steeds vaker mannen. En opa's helemaal. Dus ja. Ja, ja, ja dat, dat, dat, is echt wel opvallend. Maar het komt natuurlijk ook omdat we meer mensen buiten lopen. We lopen met z'n allen veel meer. Ja we, doen, eh, ja, we hebben geen andere ontspanning meer, dus we gaan lekker naar buiten. Ja, heel veel mensen. Ja, het okay. is gewoon ook... Kijk, we wonen in de ideale omgeving om buiten te wonen. Ja, daarom. Dus ik denk dat dat eerder dus aan de hand is dan de babyboom, ja. Ja. ja. Maar wie weet. Ja, misschien. Eh, Achter allemaal meehelpen, toch? Zeker, ja. Nog meer nieuws of eh, Rob McEwen? Doe maar Rob McEwen. Daar komt hij. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Come and take my eldest son, show him how to shoot a gun. Wipe his eyes if he starts to cry when the bullets fly. Give him a rifle, take his hoe, show him a field where he can go to lay his body down and die without asking why. Soldiers who want to be heroes number practically zero. There are millions who want to be civilians soldiers who want to be heroes number practically zero but there are millions who want to be civilians Sticks and stones can break your bones, even names can hurt you. But the thing that hurts the most is when a man deserts you. Don't you think it's time to weed the leaders that no longer lead? From the people of the land would like to see their sons again. Soldiers who want to be heroes, number practically zero. But there are millions who want to be civilians. Soldiers Others who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. God, if men could only see the lesson taught by history that all the singers of the Psalms cannot right a single wrong. Let all men of goodwill stay in the fields they have to till, feed the mouths they have to fill, and cast away their arms. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero. But there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero. But there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero. But there are millions who want to be civilians soldiers who want to be heroes, number practically zero, but there are millions. silver in my tambourine tambourine. Watch the jingle jangle start to shine. Reflections of the music that is mine. When you toss a coin, you it Now listen while I play my green tambourine. rondje met Rob McEwen. En de grootste dichter van, eh, eh, van Amerika geweest. Uh, leefde van 1929, 1929 nee, 29 april 1933 tot 29 januari 2015 in Amerika. Heeft nummers opgenomen met Lisbeth List. En met Jacques Brel heeft hij ook heel veel gedaan. Ja kun je zien dat het een grote dichter was eigenlijk. Nee. Ja. ik vind hem een mooie stem hebben inderdaad. Ja. ja. inderdaad, Soldier is eigenlijk de enige die ik ken. Soldiers who ja. wanna be here. Ja. Ik kan het ook een beetje. Ja. ja. weet een eh, mooie carrière voor je, Pim. Ja, zingende DJ. <laughs> en eh, daarna hadden we de, Lemon Pipers met eh, Green Tambourine. Dat was hun grootste hit. En in Nederland ook zo'n beetje de enige ja. hit. In Vlaanderen was het trouwens geen hit, Dat nou. nummer. Ook altijd leuk om te weten, toch? Oké, dan wil ik nog eens terugkomen op een, eh, eh, de uitzending van afgelopen woensdag. Hebben we Dirk Polak uh, geïnterviewd. Dirk, een hele lekkere prater, muzikant, kunstenaar. En ik wil eigenlijk nog twee nummers van hem draaien die we ook toen gedraaid hebben, maar die bij mij grote indruk hebben gemaakt. Dus we beginnen met Tegendraads. Eh, van hemzelf. En dan eh, met de band Meccano links. Tot aan het nieuws. Hier komt Dirk Polak. Een duizendtal redenen en toch weer die vraag. Waar is de passie gebleven? Komt er iets voor in de plaats? Heb ik er dan niets van begrepen?